Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Defensie heeft er de afgelopen jaren veel medewerkers bijgekregen. Het zijn er 12.000 sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, bijna vier jaar geleden. Volgens staatssecretaris Stuiman komt dat door wervingscampagnes. Er werken nu bijna 80.000 mensen bij Defensie. Dan moeten er in 2030 100.000 zijn. President Trump voert de druk op Venezuela verder op. en zegt dat de VS olietankers gaat blokkeren die onder Amerikaanse sancties vallen. Trump zegt op sociale media dat de blokkade blijft... totdat Venezuela alle olie, land en andere goederen teruggeeft... die het van de VS heeft gestolen. Het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Door een brand in een woonzorgcentrum in Bussum zijn gisteravond twee mensen overleden. Het gaat om de bewoonster van het appartement waar de brand woedde... en een bewoner die een paar uur later onwel werd. Tien appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar door de brand. De Amerikaanse justitie wil Nick Reiner aanklagen voor de moord op zijn ouders... regisseur Rob Reiner en zijn vrouw... Ze werden zondag doodgevonden in hun huis. Korte tijd later werd de 32-jarige Nick opgepakt. Amerikaanse media schrijven dat er een ruzie vooraf ging aan de dubbele moord... maar over een motief is nog niets bekend. De provincie Groningen maakt zich zorgen over bodemdaling door zoutwinning bij Heilige Lee... en gaat in beroep tegen een besluit van minister Hermans. Zij heeft toestemming gegeven om nog eens 10 jaar zout te winnen, tot 2035... De producent van het zout zegt dat de winning niet heeft geleid tot aardbevingen. In de Italiaanse Alpen zijn duizenden voetafdrukken van dinosaurus ontdekt. Die werden in september gevonden door een natuurfotograaf op een rotswand. Het zijn sporen van vleesetende dino's met een lange nek die zo'n 10 meter hoog waren. Het weer, het wordt een grijze dag, maar het blijft grotendeels droog. Met maximaal 11 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar.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 Door een brand in een woonzorgcentrum in Bussum zijn twee mensen overleden. Het gaat om de bewoonster van het appartement waar de brand woedde... en een bewoner die een paar uur later onwel werd. De VS gaat olietankers blokkeren die van en naar Venezuela varen... en onder Amerikaanse sancties vallen, heeft president Trump bekendgemaakt. Hoe die blokkade eruit moet zien is nog onduidelijk. Een Nederlandse film staat op de shortlist voor een Oscar in de categorie Live Action Short Film. Het gaat om Beyond Silence van regisseur Manny Blok. Die gaat over seksueel misbruik op een universiteit. Het weer, het wordt een grijze dag, maar het blijft grotendeels droog. Het wordt maximaal een graad of 10. Dit is ZFM. the things I see. But I keep asking myself why, and if there ain't just a little bit more for me.